Evi van Eck met het NOS-journaal. Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen. De ploeg uit Parijs won vanavond in München met 5-0 van Internationale. Het is voor het eerst dat Paris Saint-Germain de Champions League wint. Het is al de hele avond onrustig in Parijs... waar duizenden voetbalfans de finale op straat keken. Op video's op sociale media is te zien hoe fans slaags raken met de politie... en dat er vuurwerk wordt gegooid... Volgens de Franse krant Le Parisien zijn zeker 59 mensen aangehouden. De Israëlische premier Netanyahu beticht Hamas ervan opnieuw te weigeren in te stemmen met een bestand. Hamas maakte vanmiddag bekend dat het enkele aanpassingen wil in het Amerikaanse voorstel voor een staakt het vuren van 60 dagen in Gaza. De Amerikaanse speciale gezant Steve Witkoff, die het voorstel deze week presenteerde... noemde de reactie van Hamas eerder vanavond onacceptabel. Hamas zegt dat het het voorstel van Witkoff helemaal niet heeft afgewezen... en noemt de houding van Witkoff volledig partijdig ten gunste van Israël. In Midden- en Noord-Limburg zijn forse hagelbuien gevallen. In sommige plaatsen vielen hagelstenen van een paar centimeter doorsnee. In Belveld waren hagelstenen zo zwaar dat auto's deukjes in het dak kregen. In Venlo worden hagelstenen van 5 centimeter gemeld... en zouden ook autoruiten zijn gesneuveld, meldt 1 Limburg. In Herkenbos en Meelik moest de brandweer in actie komen vanwege wateroverlast. Veel kelders zijn ondergelopen. De politie heeft vanavond geschoten op een verdachte in Den Haag... die daarbij gewond raakte. De verdachte is naar het ziekenhuis gebracht... Agenten kwamen af op een melding van een bedreiging. Wat er precies aan de hand was, wil de politie niet zeggen. Er zijn in Den Haag zes mensen aangehouden. Het weer in het zuidoosten vallen buien, lokaal met onweer, hagel en veel neerslag in korte tijd. In de rest van het land is het droog en vannacht is het een graad of 13.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 All in my give it up, give it up. All in loving in the way that I should. you hot, girl. They want me, come cool me. Uh-huh. This I got no groupie. Uh-huh. Treat me good, treat me good. All in my give it, up, give It. up. All in give it up. in the way that I should. Treat me good, treat me good. All in my give it up, give it, up. All in give it up.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 This is the heartbreak oh, yeah. hotel. Oh, yeah. This is the heartbreak hotel. You said you'd be here by nine, and said you took your time. You didn't think. nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.